Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zullen Syrië niet vragen voor militaire actie tegen IS op Syrisch grondgebied. Woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Assad niet is erkend als leider van Syrië en er zijn geen plannen dat te veranderen. De VS heeft verkenningsvluchten boven Syrië uitgevoerd. Dat zou de opmaat kunnen zijn tot luchtaanvallen op doelen van IS, zoals eerder in Irak nieuwe bestand tussen Israël en Hamas dat gisteravond is ingegaan lijkt stand te houden. Volgens de krant Times of Israel zijn er sinds zes uur gisteravond door Hamas geen raketten of granaten meer afgevuurd in de richting van Israël. In Gazastad gingen duizenden mensen de straat op om te vieren dat er na zeven weken een einde aan het geweld is gekomen. De partijen werden het gisteren eens over een bestand. Afgesproken is dat er binnen een maand verder wordt gesproken. De levenzijnde kliniek is opnieuw berispt. Voor de tweede keer in vier maanden, schrijft Dagblad Trouw. De toetsingscommissie euthanasie noemt de euthanasie op een bejaarde vrouw... omdat ze niet in een verpleeghuis wilde wonen, onzorgvuldig. De commissie vindt dat de arts van de levenzijnde kliniek... niet op basis van alleen de wilsverklaring tot euthanasie had mogen besluiten. In april werd de kliniek berispt vanwege de euthanasie op een oudere psychiatrische patiënt. In Suriname mogen ambtenaren voorlopig alleen tussen 10 uur s ochtends en 2 uur s middags de airco aan hebben. Op andere tijdstippen moet de apparatuur uit, vanwege het grote elektriciteitstekort in Suriname. Dat ontstond toen vorige week een deel van een waterkrachtcentrale werd stilgelegd vanwege de lage waterstand. President Bouterse gaf in het parlement toe dat zijn regering fouten heeft gemaakt bij het energiebeleid. Op een schietbaan in de Amerikaanse staat Arizona heeft een meisje van negen per ongeluk een instructeur doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een oefening met een Uzi machinepistool. De man werd in zijn hoofd geraakt. Hij overleed later in een ziekenhuis in Las Vegas. Het weer, vannacht overwegend droog en opklaringen. Tegen de ochtend kan wat nevel of een mistbank ontstaan, maar overdag lossen mist en nevel snel op. Blijft het droog, gaat de zon flink schijnen en wordt het 21 graden. Dit was het en ook.